Dit is Rashid Finch met het NOS-journaal. De aanslagpleger gemaand. Dat heeft de politie gezegd op een persconferentie. De aanslagpleger zou jihadistische propaganda in zijn bezit hebben gehad. De identiteit van de man wordt in het belang van het onderzoek nog geheim gehouden. Hij pleegde dit weekend een aanslag op een lezing en bij een synagoge... waarbij in totaal twee mensen omkwamen. Vanmorgen vroeg schoot de politie een man dood... en het gaat zo goed als zeker om de man achter de twee aanslagen. Taxidienst Uber moet een dwangsom van 50.000 euro betalen. Dat heeft de inspectie Leefomgeving en Transport bekendgemaakt. Uber heeft een dienst genaamd Uber Pop... waar particulieren met hun eigen auto dienst doen als taxi... en via de Uber-app opgeroepen kunnen worden. De rechter oordeelde eerder dat Uberpop illegaal is... en dat als een chauffeur van de dienst betrapt zou worden... er een dwangsom van 10.000 euro zou volgen. Aangezien er vijf chauffeurs zijn betrapt... bedraagt de dwangsom 50.000 euro. Op de Dam in Amsterdam zijn een paar honderd mensen bijeengekomen voor een solidariteitsdemonstratie voor Griekenland. De organisatoren zeggen dat ze de Griekse regering willen steunen in de onderhandelingen met de EU. De demonstratie is onder meer georganiseerd door de jongerenorganisatie en een aantal lokale afdelingen van de SP. De carnavalsoptocht in de Duitse stad Braunschweig is afgelast vanwege terreurdreiging. Volgens de politie was er een concrete kans op een aanslag met een islamitische achtergrond. De optocht in Braunschweig is de grootste in het noorden van Duitsland. Trekt normaal gesproken zo'n 250.000 bezoekers. Schaatser Michel Mulder heeft op het WK afstanden op de 500 meter zilver veroverd. Het goud was voor de Rus Kulisnikov. Hij Notterspeer werd vierde nadat hij bijna was gevallen in de laatste bocht. Eerder verloor Irene Wust haar wereldtitel op de 1500 meter. Ze eindigde achter de Amerikaanse Brittany Ball, die ook al de 1000 meter won. Het weer vrijwel overal vol op zon, alleen in het noordwesten grijs. Het is maximaal 9 graden. Vannacht kans op lichte vorst. Morgen is het weer vrij zonnig, dan maximaal 10 graden. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Sohoka van de ANWB.